Nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Griekse sporters mogen onder strenge voorwaarden gewoon meedoen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Die voorwaarden zijn onder meer dat ze nooit eerder betrapt mogen zijn op het gebruik van doping en dat ze recent buiten Rusland moeten zijn getest. De beslissing daarover is aan de internationale sportbonden. Die moeten toezien op het naleven van de voorwaarden en Russische sporters anders alsnog weren van de Spelen. De deelname van Russische sporters staat ter discussie sinds de onthulling van een omvangrijk dopingschandaal. Uit onderzoek is gebleken dat Russische sporters met medeweten van de Russische regering op grote schaal doping hebben gebruikt tijdens de winterspelen in Sochi in 2014. Bovendien werd aangestuurd door Moskou gesjoemeld met de urinecontrole, waardoor de doping lange tijd niet werd ontdekt. De Internationale Atletiek Federatie IRAF heeft al besloten dat er geen Russische atleten naar de Spelen gaan. Het Olympisch dorp in Rio de Janeiro is volgens de Australiërs onbewoonbaar. Het Australisch Olympisch Comité spreekt van een puinhoop. Toiletten en doucheputjes zitten verstopt en waterleidingen lekken. Verder is het elektra volgens de Australiërs niet veilig. Het Olympisch dorp is vandaag geopend. De eerste sporters uit Australië komen morgen aan. De Australiërs brengen hun sporters voorlopig onder in hotels. De Democratische Partij in de Verenigde Staten, de partij van Hillary Clinton, is in verlegenheid gebracht door e-mails die naar buiten zijn gekomen. Uit die mails blijkt dat de partijleiding systematisch heeft geprobeerd de campagne van Bernie Sanders, een andere democratische kandidaat, te dwarsbomen. Morgen begint in Philadelphia de Democratische Conventie. Het weer, geregeld zon, maar op een enkele plek een regen- of onweersbui. Morgen trekt een zwakke storing over, met wolkenvelden en een enkele bui. Maar er zijn ook perioden met zon. En het wordt smiddags tussen de 20 en de 25 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.